Visser met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht drie pro-Russische betogers omgekomen bij gevechten met de Nationale Garde. 13 mensen raakten gewond en er zijn 63 betogers opgepakt, heeft het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De doden vielen bij een kazerne van de Nationale Garde in de havenstad Mariupol. Zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland is dat. Demonstranten zouden de militairen hebben opgeroepen de basis te verlaten en hun wapens in te leveren, maar dat deden ze niet. Het kabinet en vijf partijen zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor de zorg. Er zijn afspraken gemaakt tussen minister Schippers, de coalitie en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Schippers gaat ervan uit dat er een goede balans wordt gevonden tussen de keuzevrijheid van patiënten en het verlagen van de kosten voor de zorg. Slecht weer voor de kust van Zuid-Korea hindert de zoektocht naar opvarenden van het schip dat gisteren verging. Door mist en regen is het zicht bijzonder slecht. Bovendien staat op de rampplek een sterke stroming. Duikers slagen er daardoor niet in om bij het wrak te komen. Bijna 300 mensen worden vermist. Gevreesd wordt dat ze opgesloten zitten in het schip dat op zijn kop in het water ligt. Tot nu toe zijn er negen doden uit het water gehaald. De huurmoordenaar die op Curaçao Helmin Wiels doodschoot... heeft een volledige bekentenis afgelegd. Bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben van de moord. Helmin Wiels was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd vorig jaar op 5 mei doodgeschoten. De opdrachtgever is nog steeds onbekend. Een grote brand op een industrieterrein in Zwijndrecht heeft een bedrijfspand verwoest met onder meer een sportschool en een matrassenhandel. Korpsen uit de wijde omgeving bestreden het vuur met groot materieel. In verband met de rook moest het verkeer op de A16 een tijd lang langzamer rijden. De oorzaak van de brand in Zwijndrecht is nog niet bekend. Het weer, bewolking, af en toe zon en vanavond dan in het noordwesten regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 5 kilometer tussen Naarden en knooppunt Muidenberg. A2 richting Amsterdam tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel 3. A4 richting Amsterdam 5 kilometer tussen het Ringwad Aquaduct en Hoofddorp. A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen de knooppunten Holend en Badhoevedorp 9 kilometer. Bij Badhoevedorp is een ongeluk gebeurd en er is één reis ook dicht. Op de rijbaan richting Amstelveen staat 5 kilometer bij Dorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden 5 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag staat 4 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A16 Breda richting Rotterdam voor het knooppunt Plein 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 4 kilometer tussen de knooppunten Ketelplein en Kleinpolderplein. En richting Hoek van Holland staat 3 kilometer bij Rotterdam Centrum.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 Zandvoort, op 106.9 FM. change So. Dex TV op kanaal 45. Every day she takes a morning bath, she wets hair. Wraps a dollar around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes.